De demonstraties zijn georganiseerd door oppositiepartijen en vakbonden. De populariteit van Bolsonaro is al een tijdje aan het dalen... en heeft nu een dieptepunt bereikt in de peilingen. In diverse steden in de Verenigde Staten zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren voor het recht op abortus. Aanleiding is een nieuwe wet in de staat Texas die vorige maand inging. Deze wet verbiedt abortus zodra er bij het embryo een hartslag is waargenomen, wat meestal al na zes weken zwangerschap is. Veel conservatieve Amerikanen willen al lange tijd dat abortus helemaal verboden wordt. Een Nederlandse wandelaar is om het leven gekomen door een val van een stel rotspad in de Franse Vorgezen. Volgens een Franse publieke zender struikelde de man over een wandelstok tijdens een wandeling met zijn vrouw. Hulpdiensten, waaronder een helikopter en klimmers, trof het lichaam van de man ongeveer 100 meter lager aan. Het Sentier des Roches is een bekend wandelpad. Het staat bekend als een van de moeilijkste in de Elzas. Jaarlijks komen er bijna 45.000 wandelaars. Volgens de Franse zender komt er gemiddeld één wandelaar per jaar om het leven. In Warder, in Noord-Holland, zijn negen mensen aangehouden... die worden verdacht van de smokkel van 85 kilo cocaïne. De mannen en vrouwen variëren in leeftijd tussen 16 en 56 jaar. De verdachten liepen tegen de lamp... doordat de partij kook werd onderschept in de haven van Rotterdam. De drugs zaten in een container met bananen uit de Dominicaanse Republiek. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. Op sommige plaatsen valt zo'n 30 mm. Later op de dag breekt in het westen de zon nog door. Tijdens regen zo'n 13 à 14 graden. In Limburg kan het 20 graden worden.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 Vanwege een ongeluk zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging. Op de A10 Zuid richting de A10 West is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Oud-Zuid en Geuzenveld staat 4 kilometer en dan heb je een kwartier vertraging.